Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. In Utrecht krijgen vanaf vandaag duizenden mensen per dag een prikkie. Hal 1 van de jaarbeurs is omgetoverd tot een grote prikstraat. De GGD is er helemaal klaar voor. Ja, vanaf vandaag komen hier de 90-plussers en ook al deels de 85-plussers. En dan moeten ze zich hier melden bij de zwarte hoge tafels... om te laten zien dat ze inderdaad wel een afspraak hebben. Zijn, bent u streng daarin eigenlijk? Ja. Want mensen die wat ouder zijn, die zijn geneigd wat vroeger te komen. Moeten dan dat wachten? mag wel. Oh, dat, mag, wel. Maar zonder afspraak wordt lastiger. Intussen is het aantal uitgedeelde vaccinaties in Nederland weer bijgesteld. Die cijfers waren zondag ineens veel hoger. Maar nu blijkt dat sommige prikken dubbel zijn geteld. Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn er nu bijna 344.000 prikken gezet. Waarschijnlijk mogen we volgende week woensdag weer s'avonds de straat op. Vanavond weten we het zeker, dan is er weer een coronapersconferentie. En de rest van de veranderingen weten we eigenlijk ook al, zegt verslaggever Xander van der Pulp. De basisscholen en de kinderopvang die gaan vanaf volgende week maandag weer open. er zijn natuurlijk al dagen over. De winkels die mogen weer open voor het afhalen van bestellingen. Dat zijn de verruimingen in de regels. Maar verder zal het vooral een eh, sombere boodschap worden van het kabinet. Het is nog de vraag of het kabinet nog iets doet met de zorgen van burgemeesters. Die zeggen bijvoorbeeld als je de ene winkel gewoon in mag... maar bij de andere spullen moet afhalen bij de voordeur... kan dat verwarrend zijn... En ook weten ze niet of de avondklok nu alweer moet worden afgeschaft. Gina uit Eindhoven is op zoek naar vrijwilligers die zich vorige week spontaan hadden aangemeld om de rotzooi op te ruimen die railschoppers daar lieten. Nu ligt er een verrassing te wachten voor de vrijwilligers vanuit onverwachte hoek. Een anonieme donateur uh, bereid is om voor 25 mensen een maaltijd te schenken ja, dat is gewoon geweldig. Het probleem is alleen, Gina kent niet alle 25 vrijwilligers die meehielpen Eindhoven schoon te vegen. Er wordt wel gereageerd en er zijn ook genoeg mensen die zeggen van... Eh, wij hebben dit gewoon gedaan omdat wij dit graag willen doen. En daar hoeven we niks voor terug te hebben. Dus maar ik ben echt op zoek naar die laatste zeven. Want ik zou het gewoon geweldig vinden als we die ook zouden kunnen vinden. Zodat ze, als het weer mag, met z'n allen een avondje uit eten kunnen. Het weer vandaag bewolkt en regenachtig. Grote verschillen in temperatuur. Het wordt 1 graad in Groningen tot 11 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de noordelijke helft van het land is het plaatselijk nog glad door bevriezing van natte weggedeelte. En een nasleep van een ongeluk zien we nog op de A208. Vanuit Haarlem naar Velzen is het filerijden tussen Velzenbroek en de aansluiting met A22 over 2 kilometer.